President Obama heeft beloofd dat eind 2016 de laatste Amerikaanse militairen weg zijn uit Afghanistan. De gevechtsmissie in het land is voorbij, maar er zijn nu nog 13.000 Amerikanen, vooral om de Afghanen te trainen en te adviseren voor hun strijd tegen de Taliban. Ghani vindt dat er ruimte moet zijn om te schuiven met de vertrekdatum. Burgemeester de Blasio van New York heeft opgeroepen tot verzoening. Hij deed dat tijdens een herdenkingsdienst voor een omgekomen politieman. Tijdens zijn woorden waren er opnieuw politiemensen die zich omdraaiden uit protest tegen de burgemeester. Maar het waren er minder dan bij een uitvaart vorige week. Veel politiemensen vinden dat de Blasio de politie niet heeft gesteund tijdens de protesten tegen politiemensen die betrokken waren bij de dood van twee ongewapende zwarte Amerikanen. Uit wraak voor de dood van die twee werden de twee agenten vorige maand doodgeschoten. De Schot Gary Anderson is wereldkampioen darts geworden. In de finale in Londen won hij van Phil Taylor uit Engeland met 7-6. Het is de eerste wereldtitel voor de 44-jarige Anderson. Beide spelers haalden de finale ten koste van twee Nederlanders. Andersen won gisteren van Michael van Gerwen en Taylor versloeg Raymond van Barneveld. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot rond of iets onder het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar ook wat zon. Het wordt smiddags een graad of 4. Dinsdag blijft het droog en schijnt vooral in het zuiden de zon.